Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Pas op als je zo de weg op gaat of daar al bent, het kan glad zijn. Vooral in de oostelijke helft van het land waarschuwt het KNMI daarvoor. Natte wegen kunnen bevroren zijn en daardoor dus gevaarlijk. Tot en met 10 uur vanochtend moet je oppassen. Vanavond en morgenochtend gaat het sneeuwen in delen van het land, dus ook dan is het opletten geblazen. Een dure villawijk in Los Angeles heeft last van een natuurbrand. Meerdere huizen zijn al verwoest en door de harde wind lopen in totaal meer dan 13.000 gebouwen gevaar, zegt de politie. The fire is being fueled by combination of strong winds and surrounding topography, which is making it extremely challenging for our personnel that are assigned to this incident. Tienduizenden mensen zijn geëvacueerd. En waarschijnlijk zitten er ook Amerikaanse beroemdheden bij... want de wijk in L.A. is populair bij sterren. PostNL gaat binnenkort de meeste brievenbussen overdag al leeghalen. Nu wordt de post nog na vijf uur s middags opgehaald... maar dat vindt het bedrijf te duur worden. Door brievenbussen eerder op de dag te legen... verwacht PostNL miljoenen euro's te besparen... want chauffeurs die overdag pakketten bezorgen... kunnen dan ook al brieven en kaarten ophalen. PostNL heeft, een, heeft al een tijd financiële problemen. De afgelopen tijd zijn 13 honden doodgegaan na het kauwen op een bot van het merk Barku. Nog een stuk meer zijn er ziek geworden. Ook bingo, vertelt baasje Barbara aan Hart van Nederland. Hij kreeg daarvan epileptische aanvallen, angst, of paniekaanvallen. Eh, was helemaal apathisch. Kon op een gegeven moment niet meer lopen. Eh, zag ook niet goed meer. Zakte steeds door zijn achterkant. En... Eh, ja, op een gegeven moment was het zo erg dat we dachten dat hij eigenlijk eh, ja, ingeslapen zou moeten worden. Dat hoefde uiteindelijk niet. Met bingo gaat het nu een stuk beter. De koubotten van Barco zijn inmiddels niet meer te koop... en de Voedsel- en Warenautoriteit doet er onderzoek naar. Het weer nog. Vanochtend in het Noordoosten nog kans op een winterse bui.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 Yeah. 106.9 ZFM. Chaka Khan, Chaka Khan, Chaka Khan, Chaka Khan. Khan, let me rock it, let me rock it, Khan. Let me rock it, that's all I wanna do. Khan, let me rock it, let me rock it, Khan.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 PostNL gaat vanaf volgende maand de meeste brievenbussen op de dag al legen. Alle post na vijf uur ophalen wordt volgens het bedrijf te duur. Aankomend president Trump heeft op een persconferentie gezegd... dat alle NAVO-landen meer aan defensie moeten besteden. Hij sprak ook over zijn plan om de controle over Groenland en Panama te krijgen... en hij sloot daarbij militair ingrijpen niet uit. De getroffen bewoners van de explosie aan de tarwekamp in Den Haag hebben voor het komende half jaar een tijdelijke woning gekregen. Eigenlijk was er onderdak geregeld tot volgende week, maar nu zijn er voor een langere periode plekken gevonden. Het weer zo goed als droog, met flink wat zon. Het wordt 5 graden. Vanavond kan er in het zuiden van Limburg sneeuw vallen.